Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het was vandaag een inktzwarte dag voor Haaksbergen, heeft burgemeester Gerritsen gezegd op een persconferentie. Bij het ongeluk met een monstertruck vielen vanmiddag zeker twee doden. Er zijn 25 mensen gewond geraakt, van wie zes ernstig. Gezien hun toestand kan het dodental nog oplopen. De monstertruck vloog vanmiddag na een stunt uit de bocht en kwam in het publiek terecht. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. In Frankrijk is president Hollande zijn meerderheid in de Senaat kwijtgeraakt. Bij de Senaatsverkiezingen behaalden de conservatieven de meerderheid, blijkt uit de voorlopige uitslagen. De oppositie kan nu alle wetsvoorstellen van de socialistische regering vertragen. De Franse Senaat wordt gekozen door lokale en regionale politici. Drugshandelaren stappen steeds vaker over op handel in namaakmedicijnen, meldt het programma Reporter Radio. De verkoop van netmedicijnen levert veel geld op en wordt veel minder zwaar bestraft dan de handel in drugs. Patiënten die de vervalste middelen slikken lopen een groot risico, omdat er vaak geen of totaal andere werkzame stoffen in zitten. In Duitsland zijn zeker twee vluchtelingen mishandeld door beveiligers. Het gebeurde in asielcentra in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachten zijn vier particuliere beveiligers. Op beelden die ze zelf hebben gemaakt is onder meer te zien hoe een asielzoeker vastgebonden op de grond ligt, terwijl een beveiliger met zijn voet op de nek van de man staat. Een andere asielzoeker moest in zijn eigen braaksel liggen. Surinaamse media hebben een foto gepubliceerd... waarop koningin Maxima poseert met de vrouw van president Bouterse. Dat is opmerkelijk, omdat Bouterse in Nederland bij verstek is veroordeeld... tot 11 jaar cel voor drugshandel. De foto van Maxima en de Surinaamse First Lady is gemaakt op een receptie in New York. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was er geen sprake van een officieel onderhoud. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, minima rond de 12 graden. Morgen eerst geregeld zon, maar later kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Dinsdag iets meer kans op een bui en een paar graden koeler. Dit was het NW. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.